Zeker niet in aanloop naar de drukke feestdagenperiode, zeggen ze. En ook in de sportwereld teleurstelling. Wedstrijden mogen wel doorgaan, maar dan zonder publiek. Louis van Gaal heeft daar maar weinig begrip voor. Corona is veel belangrijker dan eh, voetbal. Eh, voetbal is de belangrijkste bijzaak, maar corona is een hoofdzaak. Dus eh, het is niet zo dat eh, dat we onze ogen sluiten. Maar het klopt niet. De KNVB kijkt of betaald voetbalwedstrijden voor drie weken uitgesteld kunnen worden. Daarna zou er wel publiek bij kunnen zijn. Het is in elk geval al zeker dat de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Noorwegen dinsdag in elk geval zonder publiek wordt gespeeld. De onderhandelingen op de klimaattop in Glasgow gaan zeker door tot en met morgen. In de ochtend zou er een nieuw conceptverklaring voor het slotakkoord... dat is een set met afspraken moeten liggen. Er is nog geen overeenstemming over wie er betaalt... voor het klimaatbeleid van armere landen. Bij het lawaai-protest dat tijdens de coronapersconferentie in Den Haag werd gehouden... zijn vijf mensen opgepakt... Een groep demonstranten gooide met zwaar vuurwerk en stenen naar agenten. Ook werd een scooter in de fik gestoken. De ME werd ingezet en gebruikte daarbij onder meer het waterkanon. En het is toch een beetje een onderlinge strijd tussen steden in Nederland. Wie heeft de langste kerktoren? Sinds jaar en dag is dat de Utrechtse Dom met 112 meter. Daar komt tijdelijk verandering in, want de gouden windvanger op het puntje moet ook gerestaureerd worden. En die is er vandaag afgehaald. Zonder windvanger zijn ze wat korter.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 Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah They wanna arrest me, but I was just having fun I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs They ask me why so hot, cause I'm Italiano oh, love mamma mia. command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on mamma, mamma mia noticed you around.